before I start. I just wanna get a few things off my chest. Well, yes. Take your time, brother. Now, being the business that I am in, looks like everything I do, <laughs> everywhere I go, and everything I see seems to be through some kind of magnifying glass. Yeah. Can I talk about trouble? While you're looking, I suggest you take a good look. And I hope you find just what it is you're looking for. Yeah. Just like that song says, ain't nobody's business what I do. Now can I move on? I remember when I was trying to be somebody. But I just didn't know nobody. I didn't know where nobody. But now, yeah. I said now. now. Can I say it again? Gonna say it Now. now. Ever since God has blessed me, yeah. it seems that everything is going a little bit different yes, now. It is. Folks, ain't it funny how things change sometimes? Why even the Statue of Liberty wants to bump and grind. Yeah. Can I get a witness off the Benham Jeeps? I don't see nothing wrong with a little truth. Now, now, wait a minute, go there, with me. You see, the good book says that the truth is the light. Media, I think it's time to turn on your lights and see the truth. Yeah in Listen, you don't know where, I've been. You don't know where I'm going. You don't know what I do. Can I get a witness? So before you go trying to pass judgment on me judgment on yourself. Yeah. Worry about yourself yeah. and what yourself is doing yeah. and where yourself is going and who yourself has been with. That way. schijnbaar weer een eh, jubileumjaar voor Nirvana, want er komen allerlei mooie dingen weer uit in 2011. Zoals hun eerste concert in Paradiso, 1991. Het is eh, zomaar uitgebracht op DVD. En ik heb er afgelopen week heel erg van genoten. En we trapten deze Indie 501 af, af met uh, R. Kelly en The Sermon. De Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. En eh, natuurlijk is jouw bijdrage ook vanavond weer gewenst in het kader van het muziekalfabet. Straks eh, meer erover. En heel veel nieuwe muziek. Je hebt het eh, kunnen lezen op de website radio501.nl. En hier is Prince. Drie avond op rij tijdens North Sea Jazz en hij is nog steeds niet uitgezongen. Hier is Cream op 501. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. lievelingetje van heel Nederland, Tim Knol, Sam, afkomstig van zijn uh, debuutalbum. En eh, ja, intussen is eh, album nummer 3 alweer uit, Ik moet wat beter opletten. Ik word er op Twitter op gewezen dat ik een blondine had moeten zien bij onze buren. Hè, weer gemist. Nou, dan moeten we nu muzikaal even doen op 5 alleen met Blondie en Call Me. Midwesterns. Midwesterns en Weekend. Excuses gemaakt voor eh, de opmerking die ze eh, tijdens Pukkelpop eh, maakte. Na de geweldig, ja, ehm, het geweldige noodweer dat er plaatsvond. En waardoor vier mensen overleden. Zij maakten zich met name zorgen om hun, om hun spullen. Maar ze inderdaad aan dat toch wel de mensen ietsje belangrijker waren als de spullen van de Midwesterns. Tammy Terrell, het liefje van eh, Marvin Gaye, waar hij toch het, eh, het liefste duetten mee eh, opnam. Ik heb straks voor jou de nieuwe single van Roots Maneuver, maar is dit nog even.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 Back to back with all my lords and ladies. Living the vibe, we have to run that daily. Anything we do, we that's true to the movement. Anything we do, we that's true to the movement. Now, yo, she get wild, get mad, get, get, get, get, get swampy. She get wild, get mad, get, get, get, get somebody. She get wild, get mad, get, get, get, get, get swampy. She get wild, get mad, get, get, get, get to somebody. Take my direction. judge. You get wild, get mad, get get to get to get swampy. What would you judge? get wild, get mad, get get to get to somebody. What would you judge? get wild, get mad, get get to get to get swampy. What would you judge? get wild, get mad, get get to get to somebody. That tip, that kind of vibe, it's just a vibe for vibe. But when the feeling's high, we just we reach and we touch the sky. We're in the trust of God, but it's an inner revival of new brand, old brand, something to stand for. To be innovative, we kind of grand for. in the zone, yeah, something to stand for. We don't fade away, we just plan more. Move the get wild, get mad, get get to get you get suave. Move the get wild, get mad, get get to get to somebody. Move the get wild, get mad, get get to get you get suave. Move the get wild, get mad, get get get to somebody. Take my direction, get me on hey, yo. I'll be your connection. Speaking of tradition, it's your mental imposition. They are for free. they I am Bobby. They I am somebody. They I am Bobby. Say I am somebody, somebody. somebody. Hij is helemaal terug. Roots Manuva, de rapper met de ingewikkelde titels altijd. Hadden we al eh, Watch Me Dance. Dit was eh, Get the Get. Officieel pas 26 eh, september uit. Maar ja, wat betekent dat tegenwoordig nog? Hè? Het komt te staan op zijn vijfde studioalbum die binnenkort ook gaat verschijnen. En die krijgt de spannende titel mee Forever Revolution. En als dat nog niet alles is, hebben we dit ook nog. MFAO new album coming soon. Sorry for party rocking. Krijgen we een verzoekje binnen van eh, Jesse. Voor Left My Fucking Ass Off. Nou, hier zijn ze op 5 alleen samen met Lauren Bennett en Goon Rock en de Party Rock Anthem. shuffling. shuffling life or life. tijd geleden was altijd het eh, item Live or Live, uh, eh, vast onderdeel van de Indie 501. Er werden altijd eh, fragmenten gedraaid van twee artiesten die die week optraden in Nederland. En ik ben van plan dat weer terug te laten komen. Ik weet niet of ik dan weer een soort spelletje van maak dat jullie moeten kiezen welke we gaan draaien. Ik heb voor deze week gekozen voor gewoon om één beentje te draaien. Dat is een beetje Wild Nothing en het liedje Chinatown. Ze staan aanstaande dinsdag eh, 30 augustus in Paradiso. En eh, goed nieuws, er zijn nog kaartjes voor. Hello. off and try again. Dust yourself off and try again. Try again. De dag af tien jaar geleden dat Alaya overleed eh, bij een vliegtuigongeluk. Je hoorde Try Again op Radio 5 alleen. Als ze gewoon allemaal veilig geland was, dan eh, was ze een hele groot geweest eh, vandaag de dag. Maar ik heb de opvolger gevonden. Jene Aiko. Ga ik straks in twee uur ook nog wel wat van draaien. we besteden ook aandacht aan het muziekalfabet. Straks rond half tien. Je kunt me artiesten mailen waarvan de naam met een J begint. Liedjes die met een J beginnen. Of de combinatie, een J-artiest die een J-liedje gemaakt heeft. wage sludge for migrants. Dioxin, the chemical sunset, the number one subset of all. I know what the senator wants, what the senator wants is a blowjob. I know what the senator wants, what the senator wants is a blowjob. Panic in the empty chamber. motion Dus is het nieuwe album van Steven Malcolm uit. Dit was de eerste kennismaking eh, toen een eh, aantal weken geleden. Senator op Radio 501, alleen geschikt voor als eh, de kindjes op bed liggen. Ik heb nog een verzoekje binnengekregen, moet nog even een momentje vinden om in te passen. Dat doen we straks in de tweede uur, want ik wil even lekker ruig begin, eindigen met dit uur. Three Doors Down. Wist u dat een vakantie op een paar uur vliegen u en uw gezinsleden maanden ziek kan maken?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 Wolf Grey Jordans uses intestines for the strings. Snatch up Rihanna and throw in front of a fucking train. And sniff a fucking unemployment line of cocaine. Tie Lil B up to a full tank of propane. Swag. Now watch him cook can just stand there and look. Have a bonfire with old Harry Potter books. Martians versus goblins, goons versus the crooks. And since me and Tune had Viacom shook, I should've got a real ass pirate to do the hook. Maybe Jack Sparrow, maybe Peter Pan's nemesis. My power limitless, like Bronco on Sega Genesis. Superhero mad that Marvel overlooked me, cause Spider-Man and Hulk straight push. Bitch, I'm a motherfucking mouse. motherfucking Mars. It's the goddamn god. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking Mars. I'm a goddamn god. Yeah, no. Motherfucking Mars. It's goddamn god. We are not the same. I am a Mars. A year ago, I was poor somewhat. Now my future's brighter than Christopher's new haircut. Bruno Mars is still sucking dick and fucking male butts in the same closet that Tyler Perry gets clothes from. Um. I suck, where the fucking ring pops? You got a better chance of getting a copy of Detox. Wolf Gang, we rock, crack, rock, and that shit was expected like Jason whenever he named drops. Fuck you, Tyler. Jesus, motherfucking Teresa. This nigga gang got Wolf Haley for this feature. My team is running shit like we have full cleat Adidas. Getting chased by the police is on a full bred cheetah. Bishop Eddie caught me trying to escape. Bag full of dragon and Nicki Minaj mixtape. Dragging all you fags to the back of the log cabin. Fall back like LeBron's hairline Bitch, against the Mavericks. You lost. Goddamn job. Yeah. am a motherfucking mouth. It's the goddamn job. Yeah. Bitch, I'm a motherfucking mouse. I'm a goddamn god. Yeah, up. Motherfucking mouse. goddamn we are not the same, I am a mark. Chuck, fuck with. I do, cause Lil Tunchi always bless me could kill me on my own track, so what? Not you, fuck you. I spit like I had kids with Erica Badu. I fucked her on the day of that naked video shoot. I was sucking that pussy like it was wonton soup. Then I hit LeBron mom and Bron Bron's cool. With Delonte West taping, we had bonbons too. And Cleveland cheerleaders, they had pom poms too. So I smacked them bitches wearing Bishop Don Juan suit. Where was Snoop? I don't know, probably doing what the Crips do. But when I'm with my uncle, fuck it, then I'm a Crip too. And I will Crip Weezy Crip Jones and trip you. Now I'm the dog father walking with a shit suit. Mad that DC Comics overlooked me, cause Captain America's true. Damn sure, what the fuck am I? Goddamn job. Yeah. The channel, motherfucker, am I? It's the goddamn job. Yeah. Nou, de game is terug hoor. Dit jaar al 100 tracks uitgebracht uh, door middel van mixtapes. En zijn officiële Red album is eh, enige dagen geleden uitgekomen. Eerst een heerlijke dis richting Jay-Z en Kanye West op hun uh, track Otis. En eh, ja, dan deze samenwerking met Tyler, The Creator, Martians vs. Goblins. En hij probeert nu ruim anderhalf miljoen exemplaren van zijn album te laten kopen door zijn fans. Dat doet hij door eh, te beloven dat hij jou gaat volgen als jij eh, twee, eh, exemplaren van zijn nieuwe album Red gaat kopen. Hij heeft inmiddels 615.000 volgers, dus ja, dan kom je ze ongeveer op anderhalf miljoen. Ehm, ik heb net even aan de game gevraagd, is het ook goed als ik twee tracks van je draai? Misschien ga je me dan wel volgen. Vind ik wel een goedkopere oplossing. Vind je dat duur man, twee albums kopen. Dat doe ik al jaren niet meer. Dit is van zijn mixtape die hij dit jaar ook uitbracht. Het is The Kill, The Game, samen met Cool Andre. Dre. World premiere. Let me crack this Patron and talk to you for a minute. Won't you put that blunt down before you put the chronic in it? Before you do that drive by, listen for a second. Why you need a 45 when your mind is a weapon? If you use it like you post to, then you could be Malcolm X instead of counting body bags. My niggas should be counting checks. Don't be a follower, nigga. Be a leader. And if that means I lose you on Twitter, then so be it. Had a daughter yesterday. See my baby mama bleeding. Remind me of Keisha getting shot down while she was feeding. Her baby in the projects. I'm supposed to be proud of Compton. I'm just glad me, DeMar, and Brandon made it out of Compton. I put on for my city like Jeezy say. Iron out my red rag just for free Wheezy Day. And since they did, I so like Emmett Till, cracked the Patron seal. I can take you back to 03 when ain't nobody know me. My game was regional like the lower Marion Kobe. Teach me how to Dougie. Come in, little man, show me. Clutching on his mama leg, remind me of the old me. Ain't tripping off no old beats, ain't grinding on my old streets. I'm in the hills, smoking on cigars like an OG. Coolie high, coat cheeks, Levi's, no fleece. Space Jam Jordans killing them without the cold sheets. Rappers say they trappers, and these trappers think they rappers. Go listen to Blueprint, y'all all hustling backwards. Shout out to my real niggas, Birdman, Styles P. Kiss my nigga Siegel, know them Philly niggas, Wild B. Snoop, you insane, cuz. Bun, you a trill one. Nas, we forever since you helped me get a deal, son. And my nigga Fab, write his verses like a will. He walked out the booth, it's my turn. I ain't never told you nothing, I think you might wanna listen. Leaving Aftermath and G Unit was never my decision. But I'm back now, where we recorded back down. Once friends, now foes, both our phones tapped now. 50 was my nigga. But life is funny like that. Eminem played the bandage and Dre was the ice pack. So I unwrapped the gauze, but my scars never heal. Sometimes stars align and some stars never will. Like Ross and Jeezy, both y'all my niggas, y'all should chill. Instead of beefing, let's remember how Baby Blue got killed, how Wolf got shot down, how Meech got locked up. When niggas start beefing, you should give them some Ciroc puff and pour me a shot. My own brother want me dead. Worse than that, my nigga Young Buck Got raided by the feds, so Timberland, Cool and Dre just blazing for real. Next track I get nigga. naar studio.radio501.nl. 5 alleen Een eh, post-break-up seks schijnt uh, echt heerlijk te zijn. Eh, geen ervaring mee, maar dat hoor ik van de mensen die er wel aan doen. Ik heb er een leuk Adele-koffertje gevonden. een snellere computer hebben. Ik kwam hem tegen op YouTube. Linkin Park die uh, Rolling in the Deep uh, eventjes eh, live doet van Adele. Maar eh, ik merk dat YouTube eh, wat probleempjes heeft met bufferen. Dus eh, misschien dat ik hem volgende week nog een keertje draai of zo. En dan wel helemaal. Thelonious Monster nu 5 Lane. The Gun Club Song. dan nog proberen zo'n YouTube, hoor. Want deze heb ik aangekondigd op de site radio501.nl. Eh, Het is de samenwerking tussen eh, James Blake en Boy Iver. Ja, deze gaat werken. surfing ik vind het een dingetje hoor. Deze James Blake, wat hij samen met uh, eh, Born Iver doet. Het is eh, waarschijnlijk eh, een samenwerking die tot meer gaat leiden. Namelijk een compleet album gaan de heren samen opnemen. Ik sta vooraan in de rij als hij uitkomt. Straks de donderdisc. Ik heb ook nog een nieuw liedje voor je van Ryan Adams. En het muziekalfabet natuurlijk. Hè. De letter J, je kunt nog steeds insturen. de nieuwe Neil Finn. These are conditions. Dit is de donderdisc van Radio 501. Daverende de donderdisk voor eh, vandaag. Dr. John en Satsa Night op Radio 5 Lane. Ik had het al eh, aan het einde van het eerste uur gemeld. Ik had nog een verzoekje liggen van Casper. En eh, daar ben ik nu aan toegekomen. Chris Brown en Yeah. Yeah. Yeah. En hij zei pak aan, Rihanna. look van het eh, waarschijnlijk Utrechtse beentje Jam. Het komt eh, van het album Nieuw. Nou is dat geen eh, nieuw album, komt uit 2008. Maar er komt wel een nieuw album uit van Jam, dit jaar nog. het is alleen wel een beetje bijzonder dat onder de noemer Jam uitgebracht wordt. Aangezien alleen zanger... Maurits van Westerik eh, ja, gebleven is. De andere bandleden zijn er allemaal uitgegooid. En eh, Maurits gaat ook op de andere tour. Hij heeft, veel, eh, ja, hij heeft mensen uitgenodigd op de plaat die veel met hip-hop hebben gedaan en met jazz. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat wordt in ieder geval geen recht toe, eh, recht aan eh, rockmuziek zoals op hun eerste twee albums eh, deden. Ja, ik loop een beetje uit omdat ik ja, zoveel wil draaien vanavond. Daardoor kun jij nog blijven inzenden voor het muziekalfabet. De letter J staat centraal, dus artiesten waarvan de naam met een J begint liedjes die titel technisch gezien met de J beginnen of een combinatie daarvan. Dus een, een J-artiest die een J-liedje gemaakt heeft.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 Ik vind toch knap. 38 jaar, 13 albums uit. Het laatste kwartier eh, is ingegaan van de Indie 501 en die is helemaal voor jullie. Het uh, muziekalfabet, letter J, staat zoals gezegd eh, centraal. En deze heb ik binnengekregen van JP. Hier is Joshua Reddin. once knew uit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Johan Tumble and Fall. Ja, en wie hem dan heeft eh, ingediend. Namen die mensen soms kiezen op, eh, op internet. Fellon VT500. Ik maak dit er maar eventjes van. Hij vroeg uh, Johan aan. We gaan snel verder met de volgende J-artiest. Het is Janis Joplin. try. fijnste van uh, Janis Joplin. Try just a little bit harder. We zijn aangekomen aan eh, ja, de laatste van het eh, muziekalfabet. Letter J stond centraal. We gaan nog één J-liedje draaien. Kan niet ontbreken. Green Day en Jason Andrew Ralpha. En om jullie gerust te stellen, GB Style is in de house voor geluid uit de bunker zometeen. En ik ben er volgende week weer. Hoi! messages together Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker als geld wordt verdwijnt. Jij dus ook. www.kankervisitjetaal.nl Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV-stijl is